I remember when I told you that I would try in every way to hold you and kiss you and love you and keep you till my dying day. You just laughed, said you'd found somebody new, and you didn't need all the things I could do. Now you found out that your new love isn't true like he should be. You say that you're gonna forget him and you're gonna come back to me. Well, things have changed, and I found me somebody new. Someone to make me forget about you. And I'm telling you that it's too late to say you're sorry. It's too late. it's too late. Many days I tried to call you, many nights I spent alone. Everyone knew that I loved you, but you had a love of your own. Now that he's gone, you think you can come back to me. But I'm not the same fool that I used to be, and you're gonna see it's too late to say you're sorry. It's too late to say you're mine. I have found myself a new love, and I'm going to make her mine. It's too late. It's too late. It's too late to say It's too late to too late to say Volgens Bobby Goldsboro is het veel te laat, maar volgens mij ben je precies op tijd. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 2 april. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, de tentoonstelling Silent Scream vraagt aandacht voor seksueel geweld. Lentis Novilab wint Vakkanjer Explorer. En foto-expositie Schiedamse Schouders is te zien in de bibliotheek. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je er weer bij bent. People drown and people serve. Don't be shy, you just deserve. only just light years to go. Me, my thoughts are flowers strewn, the ocean storm. go. going my Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. love she's just Angie Stone hoorde je met I Wish I Didn't Miss You en daarvoor R.E.M. en Find the River. Ons eerste onderwerp vanavond. Silent Scream is een reizende fototentoonstelling die het gesprek over seksueel misbruik op gang wil brengen. Herman de Bruin praat erover met moeder en drijvende kracht Henriette van Gasteren. Welkom uh, Henriette. Goedendag. Ja, je bent internationaal bekroonde multimedia kunstenaar en nu naar een tentoonstelling in Schiedam met een Engelse naam. Dat klopt, want vanaf het begin heb ik mijn werk Engelse titels gegeven, soms in Duits en Frans, want eh, ik vind het belangrijk dat je groter dan Nederland denkt. Dus vandaar Silent Scream. En wat behelst deze tentoonstelling? Deze tentoonstelling gaat over seksueel misbruik. Mhm. In 2017 is mijn dochter, die vanuit Limburg naar Amsterdam was gaan wonen, verkracht in het studentenhuis waar ze dus net woonde. En waar ze zich eigenlijk heel prettig voelde door twee medebewoners uit dat studentenhuis. En ik voelde mij als moeder heel erg machteloos, want eh, je wilt je kind helpen, maar dat gaat niet. Je kunt niet ongedaan maken wat er is gebeurd. Nee. En ja, uit die gevoelens eh, ben ik gaan nadenken, wat kan ik daarmee? En zo is Silent Scream eigenlijk ontstaan. De titel is eh, bovendien een eh, eerbetoon aan mijn dochter, want zij heeft na die verkrachting een stukje geschreven, een stukje tekst. En dat noemde zij Silent Screams. Dus eigenlijk is eh, die Engelse titel ja, aan haar brein ontsproten, zeg maar. En voor dit project ben ik toen op zoek gegaan naar ehm, slachtoffers van seksueel misbruik, maar ook daders en ook deskundigen. En eh, sommigen vonden het een beetje vreemd dat ik ook daders erbij wilde betrekken. Maar ik mhm. denk dat je inzicht kunt verkrijgen en ook aan anderen kunt verschaffen... door alle kanten van iets te proberen te belichten. Vandaar dat ik uiteindelijk ook deskundigen erbij heb gehaald. Want ik ben mhm. ook geïnteresseerd in de mens achter de deskundige. Met die eh, mensen ben ik dan voor de foto die ik gemaakt heb van hen... naar de plaats gegaan, tenminste als dat kon... waar ooit het seksueel misbruik had plaatsgevonden om te laten zien dat het overal kan gebeuren en dat het ook iedereen kan overkomen. Ja, dat is in ieder geval de aandacht die ervoor gevraagd wordt. Maar bent u daar zelf door gesterkt geworden? Heeft het geholpen om het te verwerken? Want u hebt het persoonlijk iets ergs meegemaakt. Ja, via, via, via dochter natuurlijk, maar oké. Ja. ja, via mijn dochter, maar ik ben zelf ook twee keer verkracht. Oh. En eh, maar ja, dat gevoel voor mijn dochter, weet je wel, die pijn van mijn dochter... dat mhm. komt bij mij als moeder toch eh, erger binnen dan mijn eigen verkrachting. Voor mijn gevoel had ik eh, mijn eigen seksueel misbruik wel verwerkt. Maar in het kader van het project ben ik toch ook met een van de twee die mij verkracht heeft in gesprek gegaan. Maar ook andere, eh, een voorbeeld bijvoorbeeld een, man die in, heel lang geleden is verkracht op zo'n school waar priesters, priesters les gaven, Blijerheide in het zuiden die eh, zei tegen zijn zoon... je moet eens naar die tentoonstelling in Roermond gaan, daar hangt mijn foto. En toen zei die zoon, Howard de man, van... maar papa, ik ben er al geweest. En dat betekende eigenlijk een hele reset in de relatie van die twee, maar ook van de familie. Want het was voor de kinderen eigenlijk heel lastig om erover te praten met hun vader. Maar door die tentoonstelling kwam het gesprek op gang. En dat is wat ik beoog met deze tentoonstelling. Ja, want deze tentoonstelling, even in Schiedam, eh, geeft ook veel foto's. Hè? Want dat, zijn, dat is toch uw business, foto's maken? Ja, en in Schiedam hebben ze ervoor gekozen. Dat is ook heel interessant. Eh, degenen die op de foto gingen, die mochten een verhalende foto maken. En dat kan dus betekenen dat ze uitbeelden wat er met hen is gebeurd. Maar direct na die shoot van die verhalende foto heb ik ook een foto gemaakt van degene eh, die dan op dezelfde plek zit of staat. En ineens hebben ze een hele andere uitdrukking op hun gezicht. Het is net of iets van hen is afgevallen. En dat kan dat moment van erkenning door mij als fotograaf zijn. Ik heb naar hen gekeken, ik heb naar hen geluisterd. Maar het kan ook een grotere stap zijn dat ze echt een stuk verder in de verwerking van trauma zijn. En de gemeente Schiedam die heeft bewust ervoor gekozen om dan van dezelfde persoon die verhalende foto en die krachtfoto naast elkaar te hangen. Om aan te geven dat erkenning, het gezien worden, dat dat goed is. Dat dat een stap in de verwerking kan betekenen. Ja, Oké, dat is allemaal eh, duidelijk gemaakt, want het is nogal een heftig onderwerp natuurlijk. Maar wel in het stadskantoor van Schiedam te zien. Ja, het is eh, ongeveer twee weken geleden geopend en het blijft vier weken zichtbaar daar. Okay, dus- En dan vervolgens mag de gemeente Schiedam die foto's laten reizen. Kijk even op de website schiedam.nl slash huiselijk geweld. Dan kom je het allemaal tegen. Maar gewoon naar het stadskantoor gaan de komende weken. Dat kan natuurlijk ook. Voordekunst.nl, kijk ook even op die website om als u het eh, interessant vindt om daar aan mee te doen, mee te werken, dan kan dat allemaal via die website. Nogmaals dank voor het gesprek eh, over de toonstelling Silent Scream in Schiedam. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl Why is that so hard for me to see? He says it's gone. I'll put it back in my pocket. It was never meant to last. It's just that's so hard for me to see. Says it's gone. There's no poetry in the pain. There's no color in the stain. With the tears have fallen, it's gone. It's just gone. It's gone. waren o oh zo groot in de jaren 80. Richard en Karen Carpenter. Je hoorde ze hier in When It's Gone. En daarvoor Barbara Pravi met een nieuwe plaat. Prière pour reconstruire heet die. Zometeen. Lentis Novilab wint Vakkanjer Explorer. Maar eerst is hier nog Bob Seger en zijn Silver Bullet Band in Main Street.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 As she made her way along down that empty street, down on Main Street. Main Street. 1977 was het jaar voor Bob Seger en zijn Main Street. Ons volgende onderwerp. De Vakkanjer Explorer is een landelijke wedstrijd voor leerlingen uit de onderbouw van het voortgezet onderwijs, die zich bezighouden met complexe technische vraagstukken. Het winnende project komt van Lentis Novilab in Naaldwijk. Leon Jansen van Vakkanjer is aan de lijn bij Herman de Bruin even voor mensen die daar niet zo naar weten, wat zijn de vakkanjers? Want dat wordt al een aantal jaren gedaan, hè? Uitgedeeld, die prijzen. Ja, al eh, heel wat jaren. Vakkanjers, dat is een eh, educatief programma voor leerlingen van groep 7, van de eh, basisschool tot en met de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Daarbij werken de leerlingen aan technische en maatschappelijke vraagstukken. Denken oplossingen werken deze dan uit tot een prototype en mogen dan een eh, idee presenteren aan een vakjury. En via regiofinales kunnen ze dan doorgaan naar de finale. En die was gisteren in de ProDent-fabriek in Amersfoort. Dus ze zijn landelijk eh, eh, bezig geweest om, nou ja, de, de, hebben de regionale dus gewonnen. En door stoten naar het land hebben ze wel een bijzonder project gemaakt, denk ik. Zeker, ja. Ze hebben allebei een, een mooi project gemaakt over het thema van het jaar. Dat is het circulaire Festival. Mhm. Dus ze hebben allebei een circulaire oplossing bedacht. En eh, ja, de jury was, eh, was zo erg onder de indruk dat ze eh, beide ja. tot vakkangers in, in hun leeftijdscategorie zijn, zijn uitgeroepen. Ja, wat vonden de leerlingen ervan? Ja, het was één groot, één groot feest. Mhm. Natuurlijk zijn, zijn alle leerlingen van alle teams gespannen. Hè, want ze hebben hier een groot van het jaar aan gewerkt. En eh, ze mogen hun eh, eh, idee dan aan een vakjury presenteren. Onder andere op het podium, waarin alle leerlingen die dan ook naar de finale door zijn, hun ziet. zeg maar het publiek zijn. Mhm. Ehm, maar als, als je dan zo'n groep leerlingen ziet winnen, dan is de ontlading groot. en dan voelen ze zich ook echt uh, En, en, daarmee winnaar van deze technische wedstrijd, om het ja, zo maar even te zeggen. Ik kan me voorstellen dat dat eh, heel veel oproept bij ze, heel veel emoties op. Ja, en ze leren ook een beetje presenteren dan, hè? om zich duidelijk te maken wat ze bedoelen met eh, hun verhaal. Zeker, zeker weten, ja. Ja, het gaat dus niet alleen om het bedenken van een technische oplossing. Hè. Dat is wel een, een belangrijk onderdeel van vakkanjers. Eh, mhm. maar leerlingen leren ook ja, meer soft skills gedurende het traject. zoals samenwerken, onderzoeken, ontwerpen, presenteren en kritisch denken. Precies, ja, er komt meer bij kijken dan alleen de techniek. Ik zag staan dat ze binnen het project is watertappunt met microelektronica. Ja, de oudere groep eh, van eh, Vakkerings Pioneer... die heeft een eh, flesinnameapparaat met een beloningssysteem bedacht. Mhm. En dat ook echt uitgewerkt tot een werkend prototype. Yeah. en die hebben daarmee in de categorie dan van Vakkerings Pioneer... dus dat is de bovenbouw van de middelbare school gewonnen. Dus ik zou eh, zeggen, eh, bedrijven die hier interesse in hebben en die dit interessant vinden, neem vooral contact op eh, met een van beide teams om ja. te praten over implementatie van het idee. Nou, hoe kan dat op de goede manier en hoe kunnen mensen die daar meer van willen weten ook nog informatie krijgen van jullie website of sociale media, neem ik aan? mensen kunnen sowieso meer informatie als vakhangers over de wedstrijd en ook over het thema van aankomend jaar. Mhm. dat is een maritiem thema, een zee aan mogelijkheden kunnen ze vinden op www.vakkerins.nl. Ja. Ehm, opdrachtgever volgend jaar is Maritiem Museum. Oké. En eh, ja, het is, natuurlijk, het is natuurlijk hartstikke mooi dat, eh, dat deze jonge technische talenten van de toekomst, zeg maar, eh, al een podium hebben gekregen en zo zichtbaar zijn geworden met, met deze landelijke finale. Ja, en ik mag aannemen dat het Novi Novilab het Naaldwerk volgend jaar weer gewoon mee gaat doen met deze prachtige wedstrijd. Ja, nou, ik heb al een beetje horen rondzingen van, nou ja, als je een technische opleiding wil doen of je wil richting de techniek gaan, dan heeft Lentis Novilab zich eh, met deze wedstrijd wel erg eh, goed eh, gepresenteerd, om het zo te zeggen. Dus heb hebben een goede indruk gemaakt. En ik ja, vermoed dat ze er volgend jaar ook wel een team bij zijn en mogelijk weer hoge ogen gaan gooien. Nou, dan moeten we dat even afwachten hoe dat gaat. Maar alle vertrouwen is er dat het Lentis College daar weer mee bezig gaat. In ieder geval het Lentis Novilab, moet ik zeggen. Leon Jansen namens Vakkanjers, dankjewel voor het gesprek en heel veel succes. Nou ja, laten we maar gelijk volgend jaar eh, toewensen dat het mooi eh, gaat eindigen weer. Dat zou leuk zijn. Ja. Graag gedaan. Nogmaals dank. We hebben zeeën van tijd. Er is niets aan de horizon. Jouw hand in de mijne ik wist niet dat het ook zo kon. Alle keren dat de wereld even zit, deed, liep ik steeds weer weg. Maar dat hoeft niet meer. Ik ben niet meer bang, de storm trekt al voorbij. Ik hoef niets te verlangen, want jij bent hier bij mij. Ik ben niet meer bang schuilen voor de regen. Met jou weet ik het zeker, ik voel het al zo lang. Ik hoop dat het altijd zo blijven Oh. Ik kan echt van je houden. Ik wist niet dat dit zo kon zijn. Middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Change your heart. Look around you. Change your heart. will astound you. I need your loving like the sunshine. And everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometimes. it's gotta learn de Corgis uit de jaren 80, Everybody's Gotta Learn Sometime. Na Bluff samen met Hannah May in Ik ben niet meer bang. Zometeen Schiedamse Schouders, te zien in de bibliotheek daar. Maar eerst Barry Manilow en I Can't Smile Without you in land. lekker oudje van Barry Manilow. Can't smile without you. Ons volgende onderwerp. In het kader van het Internationaal Jaar van de Vrijwilliger is momenteel de foto-expositie Schiedamse Schouders te zien in de bibliotheek in Schiedam. Fotograaf Christiane Keizer is bij Herman de Bruin. Christiane, welkom. Ja, dank u wel. U bent fotograaf en je hebt Schiedamse schouders gefotografeerd. Kan ik het zo vertellen? Ja, klopt. En wat, wat, zijn, wat is er zo leuk aan Schiedamse schouders? Maar dat is overdrachtelijk, denk ik, hè? Zeker, zeker. Ja, het gaat om eh, de mm, Schiedamse vrijwilligers ja, die hun steentje bijdragen aan de stad en, en de samenleving. Hè? Eh, Schiedammers die zich eh, ja, op een positieve manier zich inzetten voor, voor anderen. Dus bij wijze van spreken hun schouders eronder zetten ja, zodat dingen gerealiseerd kunnen worden of eh, hè, dat het eh, ja, ja, prettiger is voor andere mensen of voor de stad. Of, ja, en er zijn heel veel vrijwilligers in Nederland. Nederland is een van de koplopers van de vrijwilligers. En als, ze zeggen wel eens, als die vrijwilligers weg zouden vallen, dan stort de hele maatschappij in. Mhm. Dus ze zijn heel belangrijk. Ja, en je hebt ze zo belangrijk gemaakt, ook met je foto's. Ja, ja dat vond ik wel ja, heel belangrijk om eh, die eh, te portretteren. Dat, het is, jaren geleden is het een idee van mij geweest om mensen ja, te portretteren die uh, nou ja, een, een, positieve bijdrage leveren aan eh, de wereld. Eh, juist in tijden waar sprake is van veel negatief nieuws, was ik op zoek naar mensen die ja, iets positiefs willen bijdragen. Ja, ik vond het belangrijk om die mensen nou, te portretteren. En dat idee heb ik voorgelegd aan het Schiedams Nieuwsblad. Mhm. dat was vorig jaar en die waren heel erg enthousiast. En die hebben het toen mogelijk gemaakt dat ik nou ja, twee wekelijks een, eh, een halve pagina daaraan eh, kan besteden. Dus ik ben eh, vervolgens op zoek gegaan naar die vrijwilligers. Ja, en, hoe vind je die dan? Ja, dat, dat begon in eerste instantie via mijn eigen netwerk. Dus het begon met een, mhm. een vrouw die ik ken van de basisschool en van de voetbal, waar onze kinderen dan ook. ja, zo gaat het vaker. Ja, ja zeker. Ehm, dus dat was iemand die ik zelf kende. En later ook mensen die eh, mijn man kende van, nou ja, mijn man is ook heel erg actief eh, eh, binnen Schiedam. Dus die heeft ook wel een groot netwerk. Ja, en ik, ook een keer via een vriendin van mij dat ik iemand heb gevonden. maar op een gegeven moment ben ik ook in contact gekomen met Klik Vrijwilligers. Heb ik hun ook gevraagd. Oh, dat is een organisatie van vrijwilligers. Ja, ja, ja. ondersteuning eigenlijk. Ja, ja, die zijn actief. Wilden die mensen allemaal wel geportretteerd worden? nou, de meeste mensen wel. De, de eerste vrijwilliger die, ehm, ja, die was wel eventjes een beetje huiverig. Want die wilde juist niet zo graag op de voorgrond. Nee, dat hoor je van meer mensen. Ja, ik doe dat wel, maar dat is helemaal niet belangrijk. Nee, precies. precies. en ik vond het juist belangrijk omdat juist ja, toch... Uh, is toch wel gelukt. Ja, is toch wel gelukt. Eh, ja. en daar eh, ja. is hij ook toch uiteindelijk ook wel heel erg blij mee. Zijn die interviews nog ergens terug te vinden? Die zijn sowieso terug te vinden op mijn website. Dat is... Mhm www.bijkeizerinbeeld.nl en dan kan je naar verhalen gaan. Eh, en ze zijn ook terug te vinden op eh, rodi.nl en dan Schiedam, eh, Schiedam. En dan moet je wel ja, wel naar de verschillende edities kijken. Ja, ja, maar dat is de, uitgever van die kranten. Ja, ja. ja. En ja, de foto's zijn te zien ook. Zeker. Op dit moment. Ja, ja. ze zijn sinds vorige week te zien in de bibliotheek, de Korenbeurs in Schiedam op de eerste etage in de studiezaal. Mm twaalf portretten. Eh, die hangen daar verspreid over eh, nou, de studiezaal. Tot wanneer kunnen ze, zijn ze zichtbaar? Tot 6 mei. Tot 6 mei. Dus we hebben nog even de tijd om daar naar te gaan kijken. Ja. En ga ook even kijken in de Bibliotheek de Korenbeurs aan de Lange Haven 145. Komen al die foto's tegen van Christiane Keizer. Christiane, dankjewel voor het gesprek. Springsteen en Shane McGowan hoorde je in A Rainy Night in Soho. En dat was de late avond van donderdag 2 april. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen.